Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Engeland is afgelopen avond een vissersboot gezonken. De Britse kustwacht kreeg iets voor zeven uur een noodmelding van vier vissers uit Urk... omdat hun boot op een rots was gevaren. De kotter voer onder Belgische vlag en zonk kort na de aanvaring. De vier Urker vissers zijn gered en ongedeerd naar een Engelse haven gebracht. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië staat nu boven de 40.000. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije ruim 35.000 doden geteld. In Syrië zijn het er zeker 5800. Precieze aantallen zijn lastig vast te stellen uit dat land. De reddingsoperaties worden voor het grootste deel beëindigd. De kans dat er onder het puin nog levenden worden gevonden... is volgens de hulporganisaties nihil. Toch werden vandaag in Turkije nog zeker zeven mensen levend uit het puin gered. Het kabinet moet van de Tweede Kamer contact opnemen met Denemarken... over het opzetten van asielzoekerscentra buiten de Europese Unie. Denemarken wil onder meer Rwanda betalen om asielzoekers op te vangen... en zoekt daarvoor naar partnerlanden. Een meerderheid van oppositiepartijen denkt dat dit kansen biedt... om de asielopvangcrisis op te lossen. Een Britse deal met Rwanda werd eerder verboden door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een deal met Denemarken zou wel kunnen, zei het kabinet eerder. MBO-studenten moeten vanaf dit jaar meer onkostenvergoeding krijgen tijdens hun stage. Werkgevers, jonge organisaties en het ministerie van Onderwijs hebben afgesproken dat de vergoeding minimaal kostendekkend moeten zijn. Nu moeten studenten nog zelf kosten maken, bijvoorbeeld om naar hun stageplek te reizen. Het weer, opklaringen en enkele mistbanken. Minima vannacht tussen de 0 en min 3 graden. Morgen eerst flink wat zon, later vanuit het westen bewolking. Het wordt 10 tot 14 graden. Vanaf donderdag wisselvalliger met meer wind en s'nachts minder koud.